De activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion... willen Schiphol dwingen een klimaatplan op te stellen. Het protest begon rond een uur of elf vanmorgen. Aan het begin van de middag begon de marechaussee met de ontruiming van Schiphol Plaza. Tientallen activisten weigerden het winkelcentrum te verlaten. Diegenen die niet uit eigen beweging vertrokken... werden door de marechaussee afgevoerd. De directeur van Nationaal Monument Kamp Vught is verontwaardigd... over de uitspraak van de voorman van Farmers Defence Force. Mark van den Oever vergeleek gisteren de manier waarop de boeren worden behandeld... met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog... Een onvoorstelbaar domme uitspraak, noemt de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught De boerenleider deed zijn uitlatingen gisteren bij een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. Later op de dag nam hij geen afstand van zijn uitspraak. Hij zei dat grote woorden soms nodig zijn. Henk Krol is herkozen als partijleider van 50PLUS. Dat is bekendgemaakt op het partijcongres in Apeldoorn. Het bestuur had Krol voorgedragen omdat hij onvermoeidbaar opkomt... voor de belangen van ouderen in Nederland. Krol was de enige kandidaat. 89% van de leden stemde voor zijn benoeming. Dat hij is herkozen als partijleider betekent dat Krol... bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 de lijst aanvoert. Vanmiddag heeft de Uithoflijn in Utrecht voor het eerst gereden. De tramlijn gaat van Utrecht Centraal naar de Uithof... waar onder meer de universiteit en hogeschool staan... Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte het eerste officiële ritje. De tram vervangt een bus die altijd zo druk is... dat die bekend staat als de Sardientjesbus. De aanleg van de Uithoflijn kostte een half miljard euro... en is daarmee een van de duurste tramlijnen ter wereld. Het weer, een gebied met regen, trekt naar het oosten weg. Vanavond droog, maar in de nacht trekken stevige buien over het land.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 en stuur je allemaal fijne dagen en...